de met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen VVD en PVDA, zegt informateur Kamp. Ze hebben volgens hem nog niet één keer vastgezeten. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. Ook gisteravond hebben de informateurs en de onderhandelaars van VVD en PvdA weer gepraat. Ze onderhandelen nu bijna twee weken met elkaar. De VN-veiligheidsraad heeft de mortieraanval van Syrië op een Turkse grensstad in de krachtigste bewoording veroordeeld. Woensdag kwam een Syrische mortiergranaat op Turks grondgebied terecht. Daarbij kwamen vijf burgers om het leven. Volgens Damascus is er sprake van een tragisch ongeluk. In een verklaring schrijft de Veiligheidsraad dat zulke schendingen van het internationaal recht onmiddellijk moeten stoppen en niet meer mogen voorkomen. De abortusboot van de Nederlandse actiegroep Women on Waves heeft afgelopen nacht de territoriale wateren van Marokko verlaten. Marokkaanse marine begeleidde de boot. Het schip meerde deze week aan in de haven van Marina Schmier als plezierjacht om te voorkomen dat het zou worden tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Gisteren werden de spandoeken van Women on Waves op de boot opgehangen. Nederlanders boeken steeds vaker een korte hotelvakantie in eigen land. In de eerste helft van het jaar werden er zo'n 1,8 miljoen boekingen gedaan. 10% meer dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Volgens de onderzoekers komt dat doordat hotels met meer aanbiedingen komen. En ook de opkomst van veiling- en kortingsites voor hotels speelt een rol. Vooral stedentrips zijn populair. Samsung heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt van ruim 5,6 miljard euro. Bijna een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het is het vierde kwartaal op rij dat het Zuid-Koreaanse elektronica-concern een recordwinst boekt. Het is vooral te danken aan de verkoop van smartphones en tablets. Weer nog in de ochtend regen, later vanuit het west droger. staat een stevige zuidwestenwind met een temperatuur tussen 14 graden in Groningen en een graad of 18 in Limburg en Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A2 Utrecht-Amsterdam voor het Holendrecht 4 kilometer. A7 Hoornzaandam voor de afgedwijde Wormer 4. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen op de A9 bij knooppunt Raasdorp 3 kilometer.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luistert naar twee uurtjes CFM Jazz. Vandaag veel vocale jazz. Um, ehm, ik merkte dat, eh, dat er veel instrumentale jazz te vinden is en dat vocale jazz nog wel eens ondergesneeuwd raakt. Dus daarom wat extra aandacht daarvoor vandaag. Ik heb ook een leuk verzoekje zo direct, eh, wat eigenlijk eh, tot een verrassing leidde. En... Ehm, ja, het volgende nummer wat we gaan draaien is van Dizzy Gillespie van het album Dizzy for President uit 1964. Ehm, tot mijn verrassing bleek Dizzy Gillespie echt een campagne gevoerd te hebben om eh, president te gaan eh, te willen worden. Hij wilde onder andere een kabinet met Duke Ellington, Max Roach, Charles Mingus. En hij wilde bijvoorbeeld Miles Davis als hoofd van de CIA. Het nummer wat we gaan draaien is I'm in the Mood for Love. turn the spotlight on our alto saxophone virtuoso. in the person of Mr. James Moody. Monsieur Moody will play a number now and dedicated to the original Jamps. An original composition of his title. Now you know damn well I love you, baby. So what you expect me to do when I find out you didn't have no eyes for me? I did what any other red-blooded American, free, white, and 21 would do. I did the obvious. I split, baby. And I split fast. And now you will have to wallow in your own degradation and sin blues cha cha cha. Bossa Nova. customer's eye there is a gleam. They are the weary and the weepless, the sad-eyed and the sleepless who just come to listen and to dream. Now the black of the night brings the blues in the night. Somehow they both seem to belong. their fast fading glamour And the blues that I sing is the theme For the soft singing sisters And the torch bearing mister Just come to listen and they come to dream Blues for the weeper of their fast fading glamour. And the blues that I sing is a theme for the soft singing of sisters and the torch bearing of mister who just come to listen. and they come to dream. blues for the weeper. Yeah. U geluisterd naar Lou met het nummer Blues for the Weepers. Dat was het verzoekje waar ik het net over had voor een goede vriendin van mij. En dat was ook de verrassing voor mij, want ik ken Lou Rawls natuurlijk van zijn soulnummers like als eh, Lady Love. Maar toen ik eh, zeg maar het verzoekje ging zoeken, in de periode 1962 tot 1970 blijkt Lou Rawls heel veel jazz- en bluesnummers gemaakt te hebben. Onder andere in het gezelschap van Benny Golson en Benny Carter. En hij heeft een tijdje in de band gespeeld, de Pilgrim in eh, Travelers. Ehm, eh, zijn, jazznummers zijn verzameld op een eh, Best Of CD, eh, de Best Of Capital Jazz en Blues Sessions. Mocht u wat meer willen weten, kunt u op onze site cfmjazz.nl meekijken. Daarop staat welke nummers we gaan draaien vandaag. Er staat ook wat extra achtergrondinformatie op. En als u wilt, kunt u daar ook reacties achterlaten. Waar we natuurlijk altijd heel blij mee zijn, want daar kunnen we eventueel onze programma's nog op gaan verbeteren. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van James Carter. Het komt van een album eh, Present Tense af. Het album is van 2008. Het nummer wat we gaan draaien heet Tenderly. Thank you. valse start heeft u toch Gene Emmons gehoord met het nummer Getting Around van het album Angel Eyes. Gene Emmons, een saxofonist waar we niet zo heel veel van horen. Hij heeft een, eh, in een band gespeeld met Billy Eckstein, maar ook met Woody Hermans. En ehm, hij heeft ook een tijdje een duet met Sonny Stitt gedaan. Hij is overleden in 1974. Hij heeft ook eh, zijn eigen albums gemaakt. En van dit eh, album draaiden we net een nummer waar onder andere ook nadrukkelijk een Hammond-orgel aanwezig was dat gespeeld werd door Johnny Smith. Het album is zo lekker dat we nog een nummer van het eh, album gaan draaien en dat, album is Angel, of dat nummer is Angel Eyes. Thank you. geluisterd naar de big band van Kenny Clark en Francis Boland. Live at Ronnie Scott's, een album uit 1969. Kenny Clark is een Amerikaanse jazzdrummer die onder andere met eh, Dizzy Gillespie heeft samengespeeld en Thelonious Monk. Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij, is hij in 1956-57 naar Europa gekomen en heeft daar samen met eh, Francis Boland een van de belangrijkste big bands buiten Amerika opgericht. We hoorden onder andere eh, Kenny Clark op drums. Ehm, en tenorsax was onder andere eh, Johnny Griffin en Ronnie Scott. Het volgende nummer wat we gaan draaien is ook van een big band. Een hele andere, eh, de Bob Minzer Big Band. Bob Minzer is een uh, Amerikaanse jazzsaxofonist weer. Hij composeert, arrangeert en is ook een big band leider. Samen met het Manchester Craftsman Guild gaat u luisteren naar het nummer L Cabor, Cabor Geno. thank you U heeft geluisterd naar de Bob Minzer Big Band. We gaan het uur uit eh, met een heel ander nummer. Ehm, een nummer van uh, Lips. Dus wat zeggen, wie is dat? Nou, ik heb een tijdje geleden een eh, boek gekregen van mijn oud-collega's als afscheid. boek Jazz Lives van Jaap van der Klomp. En dat behandelt zeg maar, het leven van, van ja, alle jazzartiesten die er niet meer zijn. En dat is heel leuk om daar af en toe eens eh, een, ja, een artiest uit te belichten die we niet zo vaak horen. In dit geval uh, eh, Hotpage Lips. Hij is een eh, Amerikaanse trompetist. Hij heeft geleefd van 1908 tot 1964. hij heeft ook gezongen. Hij heeft een bandleider is hij, geweest. Hij heeft onder andere ook samengespeeld met Artie Shaw en Count Basie. En het nummer wat we gaan draaien dat heet St. James Infirmary. the St. James Infirmary, and I saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be.